Marnix Ampersen met het NOS-journaal. China heeft Britse politici en organisaties op een zwarte lijst gezet. Volgens Peking verspreiden ze leugens en desinformatie over Xinjiang... de Chinese regio waar Oeigoeren stelselmatig worden onderdrukt. De Britten op de zwarte lijst kunnen geen zaken meer doen met China... of naar het land afreizen. Maandag zette China ook al EU-politici op de lijst... onder wie Kamerlid Sjoerdsma van D66... Dat gebeurde omdat de EU en andere westerse landen sancties hadden opgelegd vanwege de behandeling van de Oeigoeren. De katholieke kerk in Nieuw-Zeeland heeft voor het eerst excuses aangeboden voor misbruik in zorginstellingen van de kerk. Kardinaal Jew zei bij een onderzoekscommissie dat er niets is dat de verkeerde daden van religieuze leiders kan goedpraten. praten. De commissie onderzoekt misstanden in zorginstellingen van de kerk en van de overheid. In het najaar zeiden de onderzoekers dat de afgelopen 70 jaar 40% van de inwoners van instellingen is mishandeld of misbruikt. De Europese regeringsleiders zijn op een digitale top in botsing gekomen over de verdeling van coronavaccins. Oostenrijk en zes andere landen vinden dat die niet eerlijk over de landen worden verdeeld. Maar volgens premier Rutte en bondskanselier Merkel heeft Oostenrijk al relatief veel mensen gevaccineerd... en hebben andere landen die zich zorgen maken over de verdeling meer recht van spreken. De nieuwste rakettesten van Noord-Korea zijn destabiliserend, zeggen de Verenigde Staten. Afgelopen week vuurde het land voor het eerst in een jaar weer raketten af. Noord-Korea claimt dat die tot 600 kilometer ver kwamen. Op verzoek van de VS komt vandaag de sanctiecommissie van de VN-veiligheidsraad bijeen over Noord-Korea. Het weer, opklaringen met lokaal een bui bij een graad of 5. Overdag eerst zon, later vanuit het westen regen.